Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet denkt voor april volgend jaar 3,5 miljoen Nederlanders te kunnen vaccineren tegen corona. Niet iedereen kan dus in één keer gevaccineerd worden. Minister De Jonge somt de volgorde even op. De mensen in de verpleeghuizen, de 60-plussers die medisch kwetsbaar zijn. De 60-minners die medisch kwetsbaar zijn. De ouderen van boven de 60. En die willen we als eerste beschermen. Bewoners en mensen, in de zorg, die, mensen die in de zorg werken staan op één. Daar zijn ze in dit verpleeghuis in Geertruidenberg heel blij mee. We denken dat, eh, dat die vaccinatie natuurlijk heel erg helpend is... bij de bescherming van die kwetsbare ouderen. En ook ter bescherming van onze medewerkers. Als je met het vliegtuig of de boot naar Spanje gaat, moet je een negatieve coronatest meenemen. Die regel gaat aanstaande maandag in, maar geldt niet als je met de auto of trein komt. Het wordt sowieso afgeraden om te reizen. Voor heel Spanje geldt code oranje, behalve de Canarische eilanden. Uber mag niet zomaar mensen ontslaan in Nederland, zegt het UWV. Uber zei dat het slecht ging door de coronacrisis en vroeg daarom ontslag aan voor 200 werknemers die hier voor Uber werken. Maar daar geeft het UWV geen toestemming voor, zegt de krant NRC. En dit horen de spelers van Willem II en VVV Venlo morgenavond. juichende supporters. Het stadion is vanwege corona nog steeds hartstikke leeg. Op tv wordt er al langer stadiongeluid ondergeschoven... zodat het toch klinkt alsof het stadion vol zit. Maar dat gebeurt nu voor het eerst ook echt in het stadion zelf. Het geluid is opgenomen tijdens een eerdere wedstrijd tussen de twee clubs... toen er nog wel publiek welkom was. Het weer het koelt vanavond af tot een graad of drie. Later vanavond en vannacht iets meer wind en ook hier en daar regen. Morgen meestal droog bij zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file op de ring zuid van Amsterdam op de A10 richting Amersfoort. Je hebt daar 10 minuten oponthoud tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Watergraafsmeer.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 Now I can just walk. I'm the world's greatest. It is the greatest. It's the greatest. Can you feel it? Say the greatest, yeah. Can you feel it? Yeah. I the at the end of the tunnel. Believe in the at the end of the rainbow.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 your time. I'll be right here. I know no one could. turf, tu ben nieuws van...